Zo'n stand kwam de afgelopen 100 jaar maar twee keer eerder voor. Dit jaar is onderweg een van de droogste ooit te worden, zegt het waterschap Zeeland. Dat is dus nog eh, ja, erger dan in 1976, wat eh, tot vandaag te boek stond als het droogste jaar ooit. En eh, op dit moment ja, doen we dus eh, alles eraan om het, eh, om het pijl te, te handhaven in, eh, in de polders. Doordat er ook geen regen valt, wordt het steeds lastiger om aan de vraag naar water te voldoen. Vooral scheepvaart, landbouw en de natuur hebben daar last van. De 3000 mensen die vannacht geëvacueerd zijn vanwege een bosbrand in het Zuid-Franse departement Aveyron kunnen voorlopig nog niet terug. Ze zijn uit voorzorg geëvacueerd. Door de brand is al zeker honderden hectare aan natuurgebied verwoest. En door de warmte deze week is het nog niet gedaan met de bosbranden, zegt correspondent Frank Renaud. Er is deze week een nieuwe hittegolf ook in Frankrijk, dus er zijn ook nog steeds volop bosbranden elke dag opnieuw van de Middellandse Zee tot in Bretagne zelfs. Op veel plekken in Zuid-Europa woeden grote bosbranden door de hitte en de droogte. Nog een half uur dan trapt PSV af voor de belangrijkste wedstrijd dit seizoen tot nu toe. Tegen AS Monaco moeten ze vanavond winnen om kans te blijven maken op het hoofdtoernooi van de Champions League. En er staat nog meer op het spel, zegt sportverslaggever Joep Schreuder. Stel dat PSV de Champions League haalt. 40 miljoen euro komt er wel binnen. Stel je het niet haalt, dan gaan er miljoenen naar Amsterdam. Dat heeft te maken met de market pool, tv-rechten. Vermoei kun u niet mee. Maar dat is allemaal van belang in, in, in zo'n wedstrijd als vandaag. Plus Cody Gakpo, sterspeler, kind van de club. Die moeten eh, Champions League spelen. Gaat je het niet met PSV halen, gaat hij weg. Als PSV wint, moeten ze nog één ronde doorkomen... om de groepsfase van de Champions League te halen. Het weer vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht wel af tot 15 graden. Morgen tropisch, maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar Middenmeer in beide richtingen dicht bij Middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren.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 Alle vakantiegangers die ons via internet ook kunnen beluisteren. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb weer een heerlijk gevarieerd eh, programma klaar liggen. Ehm, ik ga verder met ehm, Chris Min Doki. Hij is een, um, een, uh, basspeler en hij heeft in 2010 samen met het Metropoolorkest een eh, album gemaakt van Amerikaanse klassiekers. Het album heet Scenes from a Dream en naast Chris Min Doki Larry Goldings op piano en Peter Urskins op drums. En het nummer heet Artos, nummer 2 in dit geval. luisterde naar de bassist Chris Min Doki. Ik ga verder met Danny Grissett. Danny Grissett is een eh, pianist. In 2005 bracht hij zijn debuutalbum uit, dat heet Promise. En daarop speelt hij samen met Vincent Archer op bas. En um, ze hebben samen gespeeld eh, onder andere bij Nicholas Payton. En op drums speelt Kendrick Scott mee, die veel met Terence Blanchard heeft gespeeld. Een nummer wat gedraaid heet Everything Happens to Me, Danny Grissett. klanken van de Amerikaanse pianist Danny Grissett. Ik ga verder met Peggy Lee. Een zangeres die niet vaak voorbij komt, maar ze heeft een prachtige stem. Zij heeft lang ehm, onder contract gestaan bij Capitol... en ehm, is daar weggegaan in 1952 met een hoop tumult... want zij wilde een eh, exotisch eh, nummer eh, opnemen en uitbrengen. Dat heet Lover... Peggy eh, Lee was een hele goede songwriter en zij wist ook heel veel van productie en arrangementen af. Eh, omdat ze in big bands heeft gewerkt en dankzij haar man, haar echtgenoot Dave Barber. En zij is toen naar Decca gegaan en daar heeft ze eh, die single uitgebracht en dat was, werd haar grootste hit. Black Coffee was het volgende project.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 Peggy Lee met Black Coffee. Van dit heerlijke album heb ik eh, nog een nummertje uitgekozen. Dat komt straks voorbij. Ik ga verder met eh, Ernie Henry. Ernie Henry eh, was een Amerikaanse saxofonist. Eind jaren 40 speelde hij onder andere samen met Fats Navarro, Max Roach en Dizzy Gillespie. Daarna ging hij naar de band van Illinois Jacquet... en heeft eh, vervolgens met Thelonious Monk gespeeld... Charles Mingus en nog een aantal grote. En hij heeft een, drie albums opgenomen als, als leider. En daarvan heb ik er één uitgekozen. Het zijn maar drie albums, want Ernie Henry is eh, helaas overleden op 31-jarige eh, leeftijd aan een uh, heroïneoverdosis. ja, net zoals vele andere muzikanten aan de drugs geraakt. En hij heeft het niet overleefd. Het album wat ik heb uitgekozen heet Presenting Ernie Henry uit 1956. hij speelt erop samen met Kenny Dorham op trompet en Kenny Drew op piano. En het nummer heet I Should Care, Ernie Henry. Música Ernie Henry met I Should Care. Het volgende nummer is een beetje een verrassing. Want ehm, ik had een nummer eh, eh, opgeschreven die ik wilde gaan draaien. En ik eh, zet dat nummer in de computer en ik zie in één keer een andere artiest staan. Dus ik ga het starten en ik vertel na afloop wie het is. ik ben er inmiddels uit. Het is het ehm, nummer, zoals het ook op de computer wordt aangegeven... van Stefano Di Battista, een Italiaanse saxofonist. Het nummer heet Romeo en Juliet. En ehm, het oorspronkelijke nummer wat ik eigenlijk had willen draaien... bewaar ik gewoon voor de volgende keer. Ik ga verder met ehm, iets heel anders. Arnett Kop. Arnett Kop is een uh, tenorsaxofonist. En heeft in 1960 een album opgenomen samen met Tony Flanagan op piano... Sam Jones op bas, Art Taylor op drums, Bobby Timmons op piano... en nog een paar mensen eh, die ik niet ga noemen. Het nummer heet Walking Arnett Kop. Arnett Kop. Het nummer heet Walking en het komt van het album Moving Right Along uit 1960. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Donald Byrd. Donald Byrd, de trompetist. Hij speelt erop samen met Pepper Adams op uh, bariton sax, Herbie Hancock op piano, Doug Watkins op bas, Terry Robinson op drums. Het album eh, is opgenomen oorspronkelijk in 1961. Het heet Chant en het is pas uitgebracht eigenlijk het album in 1979... Een geweldig album met een eh, geweldige line-up. En ja, dan blijft zo'n album gewoon bijna 20 jaar liggen. Dat komt eigenlijk alleen maar omdat er in de jaren 60 eh, zo ontzettend veel muziek is opgenomen... en zo ontzettend veel goede muziek... dat platenmaatschappijen zoals Blue Note gewoon eh, niet alles konden uitbrengen. Dus ze hebben een aantal albums opgespaard. En deze klassieker mag er zijn. Het nummer heet Chant en het komt van het album Chant... En de grote artiest is Donald Burts. the guy who cared about love, and I'm not the guy who cared about fortunes and such. Never cared much. Oh, look at you now. I never knew the technique of kissing. I never knew the thrill I could get from your touch. Never knew much. Oh look at you now. You're a new man, better than Casanova at his best. With a new heart, a brand new start. I'm so proud I'm busting my vest guy who turned out a lover. Yes, I'm the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. But look at you now. He's not the guy who cared about love, and he's not the guy who cared about fortunes and such cared about much, but look at him now. I'm a lover. He never knew the technique of kissing. He never knew the thrill he could get from her touch. Never knew much, but look at him now. Man, i really come on. He's a new man. Rider. With a new start, a brand new heart. He's so proud he's busting his vest. So he's the guy who turned out a lover. So he's the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. But look at me now. He's a new man. Sonova at his best. He's got some new job and it's really fine. Why I'm so proud, I'm busting my vest. He's a lover. Yes, we know he's a lover. Yes. I laughed at those blue diamond rings, just one of those things. But look at him now. Jack, I'm ready. Look at him now. Ja, dat was natuurlijk Frank Sinatra. In de begindagen van zijn carrière, voordat hij solo eh, ging zingen en een enorme carrière opbouwde, trad hij op onder andere met het Tommy Dorsey Orchestra. En hij werd daarop vergezeld door Connie Haines op vocals en de Piet Pipers. Het nummer heet Oh Look At Me Now. Ik ga verder met uh, opnieuw Peggy Lee. Ik had het al uh, aangekondigd. Ik heb nog een nummer van dezelfde album Black Coffee uitgekozen. En dat heet Love Me or Leave Me. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I want you only. Rather be lonely than happy with somebody time's the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want tomorrow Peggy met Love Me or Leave Me. Het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz ligt klaar. Het is van Lina Horn. Het komt van haar album The Songs by Burke en Van Heusen uit 1959. Dat was een, eh, een, een, duo eh, die heel veel muziek heeft geschreven. En ze hebben veel succes gehad in de jaren 40. Ze waren eigenlijk de belangrijkste eh, songwriters bij Paramount Pictures. Dus voor heel veel filmmateriaal zijn zij verantwoordelijk. Ze waren onder andere de de persoonlijke songwriters van Bing Crosby. En het nummer wat ik klaar heb liggen is You Don't Have To Know The Language. Tot zo na het nieuws van uh, eh, 11 uur. Supposing you need a vacation Brazil is the place you should be So you can't understand what they're saying And you can't read a sign that you see But you don't have to know the language With a moon in the sky And a boy in your arms And a look in his eyes stop at the Copacabana with Sugarloaf Mountain in view. So the words on the menu mean nothing you can't ask a soul what to do, but you don't have to know the language. With a moon in the sky and a boy in your arms and a look in his eyes. When he smiles your way, what more would you want anybody to say? So you sigh, just sigh. You don't have to mention that phrase. I, perhaps you in your vacation. You bring back a bit of Brazil, so you can't understand what he's saying. You need an interpreter you want anybody to say. So you sigh, just sigh. You don't have to mention that phrase. I. Tick tick tock in the parlor was the only sound. Tick tock on the mantle, nothing else around.